het was heel onverstandig om geen rekening te houden... met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. De koning ging vrijdag met zijn gezin op vakantie naar Griekenland... maar het zorgde voor veel kritiek en een dag later kwam hij daarom met Maxima en prinses Ariane weer terug naar Nederland. Dat de koning nu sorry zegt is heel bijzonder, zegt verslaggever Kiesja Hekster. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit een ruimhartige spijtbetuigenis is van de koning. En dat is bijzonder, want het is eigenlijk voor het eerst dat we dat zien op deze manier. Gisteren kwamen prinses Amalia en Alexia pas terug vanuit Griekenland. Daar vertelde de koning niks over. Het YouTube-kanaal van Lange Frans is verwijderd. Lange Frans deelt op Twitter een screenshot waarin staat dat YouTube zijn kanaal heeft verwijderd... omdat hij video's heeft geplaatst die tegen de regels zijn. De rapper krijgt veel kritiek vanwege zijn complottheorieën. Tijdens Zondag met Lubach ging het er ook over. Dit klinkt allemaal als een crazy zootje mensen met snel internet en niet zoveel vrije tijd. Maar dit is echt heel erg groot aan het worden. Die filmpjes die worden honderdduizenden keren bekeken op Facebook en op YouTube. Waarom is dit zo populair? Niet alleen de video's over complottheorieën zijn verwijderd, ook de muziek van Lange Frans is weg. Op Twitter bedankt hij Arjen Lubach en vraagt hij of die misschien contacten bij YouTube heeft, zodat in ieder geval zijn muziek terug mag. Begin maar vast met het bestellen van je kerstcadeautjes. Want PostNL waarschuwt bij nu.nl dat het vanaf half november ontzettend druk gaat worden. De combinatie corona en feestdagen leidt tot een pakketjesexplosie. PostNL verwacht door Black Friday, Sinterklaas en kerst 70% meer te bezorgen dan begin dit jaar. En dat komt neer op miljoenen pakketjes per dag. Het weer. De buien verdwijnen en de zon breekt vanmiddag door. Het gaat wel steeds harder waaien. Vooral aan de kust wordt het stormachtig en het is heel zacht. 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn. Tussen Purmerend Zuid en afrit Avenhoorn. Daardoor 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.